Het was erg druk, want het is vandaag Yom Kippur. Dat is de belangrijkste feestdag in het Jodendom. We weten nog niet hoe het met de slachtoffers gaat. Correspondent Arjen van der Horst heeft meer details. Om half tien plaatselijke tijd kwam de eerste melding binnen... van een steekpartij bij de synagoge in Manchester. De politie kondigde meteen een major incident. Dat betekent dat ze rekening houden met een terreuraanslag. Gewapende agenten waren zeven minuten na die eerste melding al aanwezig. De verdachte werd neergeschoten en volgens de burgemeester van Manchester is hij daarbij om het leven gekomen. Instagram en Facebook moeten hun app aanpassen, vindt de rechter. Een privacyorganisatie wilde dat niet het algoritme... maar jij zelf kan bepalen wat je op je tijdlijn ziet. De rechter is het ermee eens en vindt dat Instagram en Facebook... zich nu niet aan de Europese regels houden. Ze moeten je de optie bieden om de chronologische tijdlijn als standaard in te stellen... dus dat je de nieuwste posts als eerste ziet. De politie heeft opnieuw commentaar op een verhaal van Wilders. De PVV-leider vertelde in het debat na Prinsjesdag over een vuilnisvrouw in Utrecht... die werd mishandeld door een automobilist. Twintig Marokkanen zouden zich ermee hebben bemoeid. De politie noemt dat onzin. Ook ligt het verhaal volgens hen veel genuanceerder. En als je vandaag de dag een bedrijf opbelt, klinkt het misschien wel zo. Bedankt voor het bellen naar Hook Hotel BV. Mijn naam is Sarah. Hoe kan ik u vandaag helpen? Ja, dit is niet een echt persoon, maar AI. En daar maakt de waakhond ACM zich erg zorgen over. Want zoals je het misschien wel hebt gehoord, het lijkt net echt. En dat hebben mensen vaak niet meer door. De AI ontwikkelt zich zo snel dat het heel erg moeilijk is om te weten of je met een mens spreekt of met een machine. Want ze hebben tegenwoordig ook namen. Ze weten ook eh, wat ze moeten zeggen. Daar ontwikkelen ze zich ook in. En dat maakt het dus heel erg lastig. Waakond ACM vindt dat je ook altijd een mens aan de lijn moet kunnen krijgen bij een klantenservice. Het weer, het is een mix van zon en wolken vandaag. En er vallen ook wat buien, bij max 15 tot 18 graden. Morgen gaat het harder waaien, is er meer regen en het blijft redelijk fris. Een graad of 14. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost. Op de A1 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en Knopend Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je nog 10 minuten vast bij Vinkenveen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk.